Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die in Ohio probeerde een kantoor van de FBI binnen te dringen is overleden. Hij bezweek aan zijn verwondingen nadat de politie hem had neergeschoten. De gewapende man probeerde de afgelopen dag het FBI-kantoor in de stad Cincinnati binnen te komen. Toen het alarm afging sloeg hij op de vlucht. Over zijn motief en zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Tegen de FBI worden de laatste tijd veel dreigementen geuit... na de doorzoeking van een huis van oud-president president Trump. Steeds meer mensen verhuizen vanuit de Randstad naar andere delen van Nederland. Vorig jaar vertrokken er volgens het CBS 75.000 mensen uit de Randstad... terwijl er 53.000 mensen naartoe verhuisden. Het aantal vertrekkers uit de Randstad stijgt al sinds 2014. Veel mensen blijven in de Randstad werken, maar gaan er net buiten wonen... bijvoorbeeld in de kop van Noord-Holland, op de Veluwe of in Zeeland. Jongeren verhuizen nog altijd vaker naar de Randstad toe, bijvoorbeeld om te studeren. De totale bevolking van de Randstad blijft groeien, onder meer door geboortes en immigratie. De Franse tekenaar Jean-Jacques Sampé is overleden. Hij werd vooral bekend als tekenaar van Le Petit Nicolas. Hij begon de verhalenserie over een ondeugende scholier in 1954 als strip. Later werden het geschreven verhalen waarbij Sampé de tekeningen maakte. Sindsdien geldt hij als een van de grootste illustrators van Frankrijk. Hij tekende voor bekende Franse tijdschriften als L'Express en Paris Match... maar maakte ook meer dan 70 voorpagina's voor het Amerikaanse blad The New Yorker... Jean-Jacques Sampé zou volgende week 90 jaar zijn geworden. Het weer. Vannacht is het helder. Minima tussen 14 en 18 graden. Overdag warmt het weer snel op. Het wordt dan weer 30 tot 33 graden met volop zon. Alleen op de Wadden is het enkele graden koeler. Ook het weekend verloopt tropisch warm. Zondag zijn er wel wat meer wolken en wordt het broeierig.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 nachtzuster. De pijn, de pijn, de pijn, de pijn, de pijn. Nachtzuster, nachtzuster. Nachtzuster. van ZFM. ZFM Zandvoort. ZFM voor 106.9 FM. ZFM. Oh, gebruik me. Als dat betekent dat je stiekem nog een beetje van me bent. Toch gebruik me. Oh, gebruik me. Ik ben niet thuis waar ik nu ben. En ben alleen voor jou bestemd, maar babe. Ik lig alleen is leeg en kil, ben al tijden op en ken geen verschil tussen dag en nacht meer. Ik verlies de kracht weer. Maar wanneer ik slaap, hoor ik stemmen in mijn hoofd. God, ik bid voor dat kleine beetje hoop. Ook al weet ik dat ik lieg. Tegen mezelf, ja, ik lieg. Het lijkt of iemand is gekropen in jouw lichaam zonder. het worden van de twijfel. Oh yeah, hey, zeg mij hoe vaak ik je in mijn ogen aan en loog. Nog uit je worden op de Bijbel. Oh yeah, het lijkt of iemand is gekropen in jouw lichaam zonder dat alles dat je zei, dat is bedacht Puur om mij te trekken, mij te hebben in je macht Dit is jouw geluk, dus baby maak me stuk Dus weet je houdt van kwijtgaan, weet dat ik je lust Weet je houdt van buikjes, weet hoeveel het kost Dus zie me naar de Zuid-Druk, sana Oh, gebruik me, gebruik me Stel vinden dat je stiekem nog een beetje van me bent Oh, gebruik me, oh, gebruik gebruik me.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 Ook ik ken de splash van Reno, die regen op mijn ambarella. Nu zit ze de shoes, Shara, Nicky en ook Isabella. Van vellen, vellen, we kennen van Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, ella mijn ambarella, ella. Doe mijn ambarella, ella. Doe mijn ambarella, ella. Doe mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Open umbrella, hela Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké is Het voelt alsof het op mij is gemend, maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn thee zit Is de love die ze geven gemeend, of als ze mij voor de titan en facelift Die druppels die voelen als bullets op mijn umbrella, als het weer niet mee zit Ik zit mijn hoofd op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rust Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je terug. Oh fella, fella, we kennen van fella. Ik had die regen druk, pas op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas op mijn ambarella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella en ambarella, ella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella Hou me niet thuis, mogen weer rood Want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe Heb je problemen met mij, even maar die move Die is dit, dus ik kom naar je toe Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels dus Die moet je niet doen als ik kom in je room Zie me met Jara, Nikki Jamila Hier in mijn room en ze lijken me Jones Ik kon niet stappen, we kennen de slags We kennen van Villa Ook wij kennen padden zijn training, skin je maar bij ja kick en splash Fareno die regen op mijn ambarella Dus je zit de shoes, Shara, Nicky en ook Isabella Oh Fella, we kennen van Fella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn ambarella Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella ZFM.